euro. Het weer nog geregeld zon afgewisseld door buien. En er lag meer buien, dan blijft het koel. Na het weekend wordt het wat warmer. Dit was het. Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Everdingen 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 3. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtelt en Geldermalsen 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk.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 Of daar slachtoffers bij zijn gevallen is niet bekend. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben weer luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Volgens Hamas is daarbij het gezin van een van de leiders van de organisatie omgekomen. Ook nu wordt weer hevig gevochten. Israël heeft bij de grens met Gaza zijn troepenmacht versterkt. Gisteren werden de aanvallen over en weer hervat, nadat het anderhalve week relatief rustig was. Bemiddelaar Egypte probeert de strijdende partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar voorlopig lijkt een nieuw bestand van de baan. Consumenten hebben weer minder vertrouwen in de economie dan een maand geleden. Ze zijn vooral bang dat de economie het komende jaar verder verslechtert, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen doen daarom geen dure aankopen als televisies, meubels en wasmachines. Het dalende vertrouwen hangt mogelijk samen met de spanningen in de internationale politiek. Het afgelopen half jaar waren consumenten juist weer optimistischer geworden. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat verzekeraars geen verschil mogen maken tussen mannen en vrouwen bij het vaststellen van schadebedragen. Reaal heeft dat in tenminste één zaak wel gedaan. De verzekeraar discrimineerde een vrouw die als kind een ongeluk kreeg en niet meer kan werken. Reaal ging ervan uit dat de vrouw, als ze gezond was, jarenlang niet zou werken omdat ze moeder zou worden. En daarna maar voor de helft van de tijd. De rechtbank in Den Haag stelde Reaal begin dit jaar in het gelijk. Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend, maar maakt wel een nieuwe rechtspraak rechtszaak mogelijk. In de Amerikaanse stad Ferguson is het de afgelopen nacht redelijk rustig gebleven. Mensen gingen opnieuw de straat op en gooiden met flessen naar de politie. Maar er was minder geweld dan de afgelopen dagen. Een paar mensen werden gearresteerd. In de voorstad van St. Louis is het al dagenlang onrustig... nadat een ongewapende zwarte tiener werd neergeschoten door een politie.